1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wereldwijd een record aantal mensen op de vlucht... blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het waren er ruim 65 miljoen. Daarmee is voor het eerst de grens van 60 miljoen vluchtelingen overschreden. De UNHCR spreekt van een treurig record. De meeste vluchtelingen zijn ontheemd in eigen land. Ruim 24 miljoen mensen zijn naar een ander land gevlucht. De meeste komen uit Syrië, gevolgd door Afghanistan en Somalië. Turkije vangt met 2,5 miljoen de meeste vluchtelingen op. Libanon heeft de meeste vluchtelingen in verhouding tot de eigen bevolking. Ruim 18 procent van de inwoners is vluchteling. Iets meer dan de helft van alle vluchtelingen zijn kinderen. De burgemeestersverkiezingen in Rome zijn gewonnen door Virginia Raggi, de kandidaat van de anti-establishment partij de Vijf Sterrenbeweging. Volgens de exit polls kreeg ze bijna twee derde van de stemmen, veel meer dan de kandidaat van de Democratische Partij van premier Renzi. Daarmee krijgt Rome voor het eerst een vrouw als burgemeester. Raggi is een advocaat zonder bestuurlijke ervaring. Ze wil het stadsbestuur transparanter maken en wil een streep zetten door de ambities om de Olympische Spelen naar Rome te halen. De Britse premier Cameron heeft opnieuw gewaarschuwd voor de gevolgen van een brexit. In een speciale uitzending van de BBC beantwoordde hij vragen van burgers. Als de Britse bevolking donderdag nee zegt tegen de EU... moeten wij helemaal opnieuw beginnen, zei Cameron. Mensen zullen het merken in hun portemonnee. Er zal moeten worden bezuinigd of de belastingen moeten omhoog, waarschuwde hij. Veel vragen gingen over immigratie. Cameron zei dat de problemen niet zijn opgelost... als de Britten weer controle hebben over hun eigen grenzen. De campagne rond het referendum lag sinds donderdag stil vanwege de moord op politica Joe Cox, maar werd vandaag weer hervat. Het weer, vannacht droog, minima rond 13 graden.